Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ziekenhuis in Emmen heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van vijf mensen die na een maagoperatie in het ziekenhuis zijn overleden. Het ziekenhuis beloofde verder alles te doen om de procedures voor schadevergoeding snel af te ronden. Ook wordt er iemand aangesteld die bij alle ingrepen toeziet op de veiligheid van patiënten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde vorige maand dat het Scheperziekenhuis te grote risico's nam bij maagverkleiningsoperaties. De chirurg die de operaties deed is ontslagen... Maar volgens de onderzoeksraad was niet alleen hij, maar het hele ziekenhuis verantwoordelijk voor de patiëntveiligheid. In New York is er tot een harde confrontatie gekomen tussen demonstranten van de Occupy-beweging en de politie. 177 mensen zijn opgepakt en zeker, en zeker 17 mensen raakten gewond. De beweging had mensen opgeroepen om actie te komen voeren om stil te staan bij het begin van de protesten twee maanden geleden. Enkele duizenden mensen hadden gehoor gegeven aan die oproep. Ze hielden een mars door de stad. Dat gebeurde ook in andere Amerikaanse steden. In New York is de sfeer tussen de politie en de Occupy-demonstranten gespannen sinds het kamp van de beweging bij Wall Street eerder deze week werd ontruimd. De Occupy-beweging protesteert tegen wat ze noemt de uitwassen van het kapitalisme. Er komen definitief geen grote georganiseerde feesten in Amsterdam op Koninginnedag. De voltallige gemeenteraad steunt burgemeester Van der Laan daarin. Grote feesten, zoals die van Radio 538 op het Museumplein, veroorzaken volgens Van der Laan te veel overlast radiozender kan wel terecht bij de RAI of de Amsterdam Arena.